Jobboot met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van Oekraïne bijna eens over de prijs. In april heeft Moskou de gasprijs verdubbeld. Rusland dreigt de gaskaan dicht te draaien als Oekraïne het gas van de maand juni niet uiterlijk morgen betaalt. Guido van Woerkom vindt dat hij voldoende mandaat heeft om nationale ombudsman te worden. In het tv-programma Buitenhof zegt hij daarvoor nadrukkelijk gekozen te zijn. Wel heeft hij overwogen de functie niet te aanvaarden als de stemverhouding dichter bij elkaar had gelegen. Van Woerkom kreeg donderdag 91 stemmen van de 150 stemmen in de Tweede Kamer. Hij vindt dat hij niet echt beschadigd is in de procedure, maar Van Woerkom vindt wel dat hij een flinke kras heeft opgelopen. Erevoorzitter Jean-Marie Le Pen van Front National is opnieuw in opspraak geraakt door een antisemitische opmerking. De winst van die partij bij de Europese verkiezingen leidde onder meer tot kritiek van de Joodse zanger Patrick Bruel. Over hem zegt Le Pen, we bouwen de volgende keer wel weer een oven. Een verwijzing naar de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. De partij heeft afstand genomen van de opmerking van Le Pen. Geert Wilders wil in het Europees parlement samenwerken met het Front National. Een meerderheid van de Spanjaarden staat achter de monarchie, maar vindt ook dat er in de toekomst een referendum moet komen over de vraag of het land een republiek moet worden. Dat schrijft de klant El País na een enquête. 49% van de ondervraagden geeft op dit moment de voorkeur aan de monarchie met Felipe als koning. 36% heeft liever een president. Het weer, geregeld zon en droog. Het is tussen de 20 en 26 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden en zuidoosten weer kans op een onweersbui.